Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een strafzaak tegen Quincy Promes. De voetballer wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Hij zou vorig jaar zomer zijn neef hebben gestoken bij een familiefeest. Die raakte zwaar gewond aan zijn knie. Het Openbaar Ministerie was al van plan om er een zaak van te maken... en zegt nu dat dat ook gebeurt. Promes zat vorig jaar een paar dagen vast. In de winter vertrok hij van Ajax naar Spartak Moskou in Rusland. Al tien ernstig zieken en één dode na een legionella-uitbraak in Schijndel. Deel van hen woont in een verzorgingstehuis. Bewoners reageren geschrokken bij Omroep Brabant. Ik wist wel dat er een besmetting geweest is, maar niet dat er al eh, zoveel besmet waren. Dat zo uit de hand lippen dat zo erg wordt. Dus correcte man. Legionella-bacteriën kunnen voorkomen in waterleidingen. Voor de zekerheid worden de leidingen in een verzorgingshuis doorgespoten... en staan fonteinen in het centrum van Schijndel uit. Als je gaat sporten bij Fit for Free of Basic Fit... dan kun je geen zonnebankje meer pakken. Gisteren deden artsen en huidkankerpatiënten een oproep... de zonnebanken weg te halen vanwege de kankerverwekkende UV-straling. En nu halen de ketens de dingen ook echt weg. In Almelo zitten ze met een dilemma. Omwonenden versieren daar hun straat ieder jaar massaal rond kerst. En ook rond voetbalwedstrijden. Maar volgend jaar valt dat samen. Het WK voetbal is in november en december. Dus nu is de vraag, versieren ze het Vinkenplein dan in kerstsferen of helemaal oranje? Degene die de boel daar altijd uitbundig in kerstsferen brengt is Gerrit en die heeft de knoop al doorgehakt. Het ligt er heel dik op, dat wordt gewoon een kerstversiering omdat we toch wel zeggen van ja, eh, we hebben de eh, keuze als Nederland zelf al de eerste ronde eruit gaat. Dan, ja, dan hangen wij, dan hebben wij geen kerstversiering. We kregen meer dan 1500 auto's hier langs. Dus dan is de keuze toch heel snel gemaakt. Ik denk wel dat hij een paar grote oranje zwaailampen gaat neerzetten tegen die tijd. Het weer. Regelmatig zon, een graad of 11. Maar later vanmiddag kan de bewolking wel toenemen met kans op een spat motregen. Morgen is het grijs en miezert het soms. Maar het blijft zacht, maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 to get to heaven slim Oh, I used to worry about the future But then I threw my caution to the wind I had no reason to be carefree No, no, no Until I took a trip to the other side of town yeah, yeah, yeah. You know I zat. Ik hier met een vriend, we hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg.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 You got that oh, no, no, no. Just take a step will you give me that step by step? Won't you give me that step by step? 106.9 ZFN. recognize I'm a chameleon, I'm always in disguise I read your future but it's written in the past Take a good look, my your last There's nothing cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you. I feel my love, mere words could not explain. Precious love, you held my life within your hands.